Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november. Dat hebben bronnen in Den Haag bevestigd. De verkiezingen zijn nodig vanwege de val van het kabinet vorige week. Rob Jette, die zich vanmorgen kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van D66... zei al dat hij nog 132 dagen heeft om voor te bereiden. Dat is dus 22 november. Drie mensen zijn vanochtend zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van Leiden. De verdachte is er vandoor gegaan. De politie zegt dat je hem vooral niet moet benaderen als je hem ziet. Het gaat om een donkere man met kort haar die gewond is aan zijn hoofd. Waarom die zou hebben gestoken, dat weten we niet. En het lijkt erop dat Ajax-aanvoerder Dusan Tadic op weg is naar de uitgang. Hij zegt dat hij niet tevreden is met zijn teamgenoten... en de manier waarop er leiding wordt gegeven aan de club. Dat is wel opmerkelijk. Eerder noemde hij Ajax een droomclub. Ajax is mijn, eh, mijn ploeg. Eh, Ajax is mijn droomploeg. En eh, ja, ik, ik ben heel plezier in om spelen in deze, deze, deze shirtje. En ik ben trots dat ik ben in mijn droomclub. Volgens Voetbal International wordt er gekeken of zijn contract kan worden ontbonden. Een grote kans dat je de komende tijd veel series en films moet gaan herhalen op bijvoorbeeld Netflix. De filmindustrie in Hollywood ligt stil. Zo'n 160.000 acteurs staken. De scriptschrijvers deden dat eerder ook al. Ze zijn bang dat kunstmatige intelligentie hun werk gaat overnemen. Ze vinden ook dat ze te weinig verdienen. In Los Angeles ging een groep acteurs de straat op. And I want to say the greed that has consumed these people reminds me of that scripture that says the root of all evil is not fear, it's the love of money. Nou, dan denk je misschien, hoe zit het met die rijke supersterren? Die zijn toch loaded? Nou, dat is maar een heel klein deel van alle acteurs in Hollywood. Veel van hen verdienen echt niet zoveel. En het weer nog. Het is droog en best zonnig. Later trekt het wel meer dicht. Er kan er ook motregen vallen. Het wordt 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heeft het verkeer vertraging op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Breuken en afrit Utrecht Centrum heb je rond de 20 minuten vertraging. Daar staat een touringcar met een lekke band. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A9 n Den Helder richting Alkmaar... daar rijdt het langzaam tussen school en Bergen door werkzaamheden.